Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie mensen die tijdens de nationale herdenking op de Dam in Amsterdam zijn opgepakt, zijn weer vrij. Ze vroegen aandacht voor de politieke situatie in Oeganda. Deze man zag het allemaal gebeuren. Ik vond het eh, zeer indrukwekkend. Waar het niet dat wij met de neus bovenop de feiten werden gedrukt... dat er een omstander toch weer noodzakelijk vond om weer herrie te gaan schoppen. Er werd iemand eh, vastgepakt, die had een spandoek bij zich. En die werd met vijf man uh, tegen ons gewerkt. Kort na het stiltemoment werd een man van 24 opgepakt. Die kondigde in een TikTok-livestream aan de orde te gaan verstoren op de Dam. Er, werden, er waren gisteravond veiligheidsmaatregelen op de Dam uit vrees voor protesten. Bij vechtpartij net buiten station Utrecht Centraal zijn vanmorgen vijf mensen opgepakt. Eén persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eerst kreeg de politie een melding van een steekpartij, maar dat bleek het toch niet te zijn. De vechtpartij was in de buurt van winkelcentrum Hoog Katrijnen, waar wel vaker problemen zijn. Op de A4 is een gans door de voorruit van een automobilist gevlogen. De vogel kwam op de achterbank terecht. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De gans heeft de botsing niet overleefd. En er was bijna geen zandkorrel meer te zien op de Copacabana in Brazilië. Het iconische strand in Rio de Janeiro werd gisteravond overspoeld door zeker anderhalf miljoen mensen. Ze waren allemaal afgekomen op een bijzondere show van Madonna daar. Een gratis concert om te vieren dat ze 40 jaar in het vak zit. Alle hits kwamen voorbij, vaak met Braziliaanse trommels, zoals ook bij Music. Madonna had ook veel gasten uitgenodigd om met haar op te treden. Bij dit nummer stond een beroemde Braziliaanse drag queen op het gigantische podium van 24 meter breed en 18 meter hoog.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 Hun album eh, uit 1997, Lazy Afternoon, is een eh, mooi album om mee eh, wakker te worden. En het nummer wat ik ga draaien heet Estate. Guido Bassi en Doc Riley. Basso en Doug Riley. Ik ga verder met Cyril en May. Zij speelt op het album Petit Fleur uit 2021... samen met het New Orleans Jazz Orchestra... onder leiding van de drummer Adonis Rose. De Française is eh, verhuisd naar New Orleans... waar dit eh, orkest ook eh, zijn residentie heeft. En in een titelnummer, Petit Fleur... wat ik zo direct ga draaien... gaat het over het nummer wat geschreven is door Sidney Bechet in 1951 toen deze klarinetlegende van eh, New Orleans in eh, Frankrijk eh, leefde. Gaat luisteren naar Cyril en mee met Petit Fleur en het New Orleans Jazz Orchestra. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain je garderai au cœur. Celle qui the Cyril en mee gaan we een grote sprong maken in de tijd en ook in eh, artiesten. We gaan terug naar 1974, een live album van Nina Simone.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 stop, so they'll go, so they'll go, so they'll go, so they'll go. Oh, what's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I'm loving oh so bad. I feel so helpless. I feel so sad. Some steam on my clothes. If you'd let me, I'd make things go. What's the matter? Come on, save my soul. Drop it in my. Nina Simone. Ik ga opnieuw een eh, grote sprong maken in de tijd. Ik ga weer terug naar de tegenwoordige tijd. Ik ga naar 2015, naar de Tsjechische pianist Naiponk. Hij ehm, heeft zijn hele carrière eigenlijk zich gericht op ehm, ja, de geweldige klassieke jazz. Hij heeft een eh, album gemaakt in 2015, eh, dat heet The Final Touch of Jazz. Hij wordt hierin vergezeld door ehm, George Russell op bas en Matt Fishwick op drums. En ik ga daarvan een nummer draaien, eh, dat heet Kelly Blue, een nummer van Winton Kelly. Naipunk. Kelly Blue van Naiponk samen met George Mraz en Matt Fishwick. Ik ga verder naar het Sean Jones kwartet. Sean Jones heeft lange tijd eh, de positie van lead trumpeter... de leidende trompetist van het Jazz at Lincoln Center uh, Orchestra vervuld. Maar in 2010 is hij daar eh, van teruggetreden en is hij alleen verder gegaan. Hij heeft een kwartet opgericht... Ehm, Nadat hij eerst een tijd met Wayne Shorter en Herbie Hancock heeft ehm, getoerd. En dat kwartet, dat heet John Jones Quartet natuurlijk. En hij speelt erop zelf trompet, Orin Evans op piano... Luke Curtis op bas en Albert Calver op drums. Het nummer wat ik ga draaien heet Improvise. Nee, het album heet Improvise Never Before Seen. Komt uit 2014 en het nummer wat ik ga draaien heet Interior Motive. Jones Quartet met die Interior Motive. Vlak voordat eh, <clears throat> de uitzending begon kreeg ik een eh, telefoontje van eh, Alexander van Inge. Hij bivakkeert hier in Zandvoort regelmatig en luistert, zo vertelde hij, graag naar CFM Jazz en geniet van de programma's. Nou, dat vinden we natuurlijk altijd heel leuk om te horen. dat kan natuurlijk via de telefoon, als u het ook zelf een keer wil, wil delen. Dat vinden we altijd leuk. wij zijn hier altijd vlak voor de uitzending op zondag van 10 tot 12. Maar u kunt ons natuurlijk ook via Facebook bereiken. We hebben een eigen eh, pagina op Facebook. Uh, eh, CFM Jazz. Dus mocht u een keer in contact met ons willen eh, komen... kan het het beste denk ik via deze pagina. Ik heb een verzoeknummertje voor Alexander klaar liggen. Ik had hier gelukkig een cd liggen van Mel Tormé. En daarvan ga ik draaien Lulu's Back in Town. Mel Tormé, vergezeld door het Marty Peck Deck You've heard about Margie, heard about Dinah, heard about Susie, but ooh, ooh, ooh, I gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boot. boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. and slick my hair. Gotta get myself a boot in there. Lulu, you can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Dat was uh, eh, Meltermee met Lulu's Back in Town. Ik ga verder met Junior Cook Quintet. Een album uit 1961, maar pas uitgekomen in 1999. Heeft natuurlijk alles te maken met de explosie aan muziek die in de jaren 60 uitkwam. Waarin eh, vooral Blue Note het niet kon bijwerken om alles tegelijk uit te brengen. Junior's Cooking, het woord eh, zegt het al, het is een eh, cd van Junior Cook, de tenorsaxofonist. Hij wordt vergezeld door Blue Mitchell op trompet, Ronnie Matthews op piano, Dolo Cooker op piano... Eh, in dit specifieke nummer dat ik ga draaien. Gene Taylor op bas en Roy Brooks op drums. Het is een, ehm, het nummer wat ik ga draaien heet Blue Farouk. Met de pianist dus Dolo Cooker En de studio waar het is opgenomen is Goldstar. Dat is ook de beroemde studio waar veel nummers van Phil Spector zijn opgenomen. En deze studio die heeft een eh, heel bijzonder geluid. En dat komt ook terug in dit nummer. We gaan luisteren naar Blue Farouk met eh, Junior Cook. Dat was Junior Cook met het nummer Blue Farouk. Ik ga verder met Jay Lawrence Trio. Jay Lawrence is een eh, Amerikaanse drummer uit eh, Utah. Hij heeft een eh, album gemaakt samen met Lindsey op bas en Tamir Hendelman op piano. Jay Lawrence is wel de leider van het trio, maar eigenlijk ehm, heeft de pianist Tamir Hendelman de, ja, de belangrijkste rol op dit album. Het is een eh, pianist uit Los Angeles die onder andere met het Clayton Hamilton Jazz Orchestra heeft gewerkt. En die hier een geweldige eh, vertolking van een aantal nummers heeft eh, gemaakt. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet Aqua de BWR. We kennen het natuurlijk uit de Bossa Nova. En het is een ja, meer funky-achtige vertolking. En het komt allemaal van het album Thermostrut, J. Lawrence Steele. Dat was het Jay Lawrence trio met Aqua de Beber. Ik ga verder met Christian Sands. Christian Sands is een, eh, ook een eh, jazzpianist, een Amerikaanse jazzpianist. Nog niet heel veel van hem gehoord, eh, maar hij heeft ehm, een aantal prachtige albums uitgebracht. En een album uit 2018, dat heet Facing Dragons. Daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Zamba de Vela. Hij wordt hierop vergezeld door onder andere Marcus Strickland op sax... en Sean Jones, daar is hij weer gaat u luisteren naar Zamba de Vela, Christian Sands. Christian Sands met Samba de Vela. Het eerste uur van CFM Jazz zit er bijna op. Ik ga nog een klein stukje draaien van het nummer... waar ik eh, na het nieuws van 11 uur gewoon mee verder ga. Dus blijf vooral luisteren.